Er was informatie binnengekomen dat leden van de harde kern van beide clubs elkaar wilden treffen. De supporters verzamelden zich bij een café in de wijk De Pijp. De mobiele eenheid sloot het café af en controleerde alle mensen die binnen waren op wapens. Maar er werd niets gevonden. Er zijn drie mensen opgepakt omdat ze zich niet konden legitimeren. Vanmiddag speelt Ajax tegen Feyenoord. Dat gebeurt zonder fans van de Rotterdamse club. Bij de topper is geen uitpubliek meer welkom... nadat supporters van beide clubs zich meerdere keren misdroegen. Het congres van Honduras wil zich pas dinsdag uitspreken over een mogelijke oplossing voor de politieke crisis van het land. Interim-president Micheletti en de afgezette president Salaya hebben afgesproken dat Salaya weer president wordt tot de verkiezingen eind deze maand. Beide partijen zullen de uitslag van die verkiezingen respecteren. De Amerikaanse minister Clinton van Buitenlandse Zaken zegt dat Israël ongekende concessies heeft gedaan ten aanzien van de nederzettingenpolitiek. Op een gezamenlijke persconferentie met de Israëlische premier Netanyahu zei ze dat Israël een duidelijke limiet stelt aan de bouwactiviteiten voor nederzettingen. Deze zijn het grootste obstakel geworden in het vredesproces, maar volgens Clinton is een totale bouwstop geen voorwaarde meer voor overleg. De Palestijnen willen pas weer onderhandelen als Israël stopt met de bouwen op de westelijke jordaan en in Oost-Jeruzalem. De Palestijnse leider Abbas gelooft volgens een woordvoerder niet dat Israël wil stoppen met het bouwen van nederzettingen. Volgens hem is er een duidelijke koerswijziging van Israël nodig voordat het vredesproces weer op gang kan komen. Het weer, vannacht nevelig, later vandaag veel wind en regen.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 In a bedroom, shabba in a lazy. Love off the girl, them crazy. Oh, this. I cannot understand why you don't love me no more. They love me like the woman, it is rich and pure. I give ladies love, that's why me them adore.